veel als vorig jaar. Burgemeester Bergman van Schiedam zegt dat hulpverleners zijn beschoten met vuurwerk. Ook in Delft en Zeist waren er dat soort incidenten. Mensen die in de buurt van de Vondelkerk in Amsterdam wonen... mogen in de loop van de middag terug naar huis. Vannacht vloog de kerk in brand. Hoe dat kon is nog niet duidelijk. Alleen de muren staan nog overeind. De omwonenden zaten vannacht in een opvanglocatie verderop. De moordzaak van Peter R. de Vries krijgt nog een staartje. RTL Boulevard meldt dat twee verdachten het niet eens zijn met hun straf en in cassatie willen. Dat betekent dat de hoogste rechters nog een keer naar het dossier kijken. Het gaat om de chauffeur van de vluchtauto en de man die de gewonde de Vries heeft gefilmd. Sublime weer. Overwegend bewolkt met vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vanmiddag 3 tot 6 graden. Morgen winterse buien en maximaal 5 graden. Tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en R&B. collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord.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 It's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can? I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up like the way you work it.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 I like the way you work it, Drum tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. No diggity. I thought to bag cash from New York City to Black Street. What you know about me? Now the off for something. Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake awards? How shows proves no doubt. I've been so please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how I play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born, Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yoga and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black. Diggity, no doubt, baby. I like the way you work it.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 say. I give you my all, my night and day. It's never no games that I'ma play for the last time. If you want me to say, I'll go out of my way. Make that promise my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth.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 De bestuurder was met slip